nu eerst het NOS nieuws van... Woldhuis met het NOS Journaal. Bij de gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn vier doden gevallen. Het geweld begon vanmorgen toen leden van een militie uit de stad Misrata oprukten naar Tripoli. Ze overvielen een basis in een buitenwijk van de stad. Volgens bronnen binnen het leger en in een ziekenhuis kwamen bij de gevechten vier mensen om en raakten er dertien gewond. Gisteren liep een demonstratie in Tripoli uit de hand. Militieleden openden het vuur op demonstranten... en daarbij kwamen meer dan 40 mensen om en raakten honderden gewond. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag met demonstranten op Bonaire gesproken. Even buiten de hoofdstad Kralendijk protesteerde een groep Bonaireanen met spandoeken. Ze willen een nieuw referendum over de status van Bonaire. De koning onderbrak de tour en stapte uit de bus om de demonstranten te woord te staan. Minister Plasterk ging eerst in gesprek met de demonstranten... en daarna stapte ook Willem-Alexander op het groepje af. Hij nodigde ze uit voor de receptie later vanavond om over de zaak te praten. De koning en koningin arriveerden vanochtend op Bonaire. Het is de vierde stop tijdens hun kennismakingsbezoek aan de Cariben. Het lukt momenteel niet om alle hulpgoederen die de samenwerkende hulporganisaties naar de Filipijnen hebben gestuurd het rampgebied in te krijgen. De ingevlogen spullen staan in vrachtwagens klaar om met een veerboot naar het getroffen eiland Leyte gevaren te worden, maar in de havens loopt het vast. Volgens de actievoorzitter van Giro 555 willen lokale vrachtwagenchauffeurs de overtocht niet maken. Ze zijn bang dat hun voertuigen in de haven van aankomst beschadigd zullen raken of niet meer terug zullen komen. De haven van Ormok op het eiland Leyte is volgens een woordvoerder van Cordate ontregeld en chaotisch. Alle ministers van Berlusconi's partij Volk van de Vrijheid gaan met vicepremier Alfano mee naar een nieuwe partij. Alfano splitst zich af van Berlusconi's partij en wil daarmee de regering van de Italiaanse premier Letta redden. De nieuwe centrumrechtse partij wordt volgens Alfano gesteund door 30 senatoren en 27 leden van het Lagerhuis. En dat is voldoende voor een meerderheid voor de regering Letta. Alfano wil met de stap vervroegde verkiezingen voorkomen Berlusconi dreigt de regering van premier Letta te laten vallen... omdat er binnenkort gestemd wordt over de vraag of Berlusconi zijn senaatzetel mag houden. Het weer. In het hele land komt mist voor. In het zuidoosten kan het zeer dichte mist zijn. Het is 5 tot 8 graden. En in het zuidoosten rond het vriespunt. Morgen veel bewolking, soms ook druilerig. En het wordt 5 tot 10 graden.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 En in de ether op 106.9.